zwei Meter aan de String. Ai, ai, Rüsten. kom mijn knoesel en mijn haar bloed. Ik heb er thans geen groeit, want het is gelijk dat ze zeggen in Tingels, zaad dozen meter. En deze wc is hier nog altijd bezit. Zijn er dan zeker 200 ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.